In brieven aan fractievoorzitter Verhagen en partijvoorzitter Bleker... schrijft hij dat zijn standpunt over samenwerking van VVD, CDA en PVV... zich heeft ontwikkeld van ja mits tot nee tenzij. Hij overweegt een time-out in de onderhandelingen te vragen... die de mogelijkheid biedt voor een tussenbalans. Grote delen van het land hebben nog steeds te kampen met wateroverlast. Ook vanavond kan het nog flink regenen. De omvang van de schade door de overlast is nog onduidelijk. De verzekeringsmaatschappijen denken dat ze pas morgen een goed overzicht hebben. De meeste regen is tot nu toe gevallen in de Randstad. In Wassenaar werd vanochtend ruim 60 mm neerslag gemeten. Dat is meer dan normaal in heel augustus. De zaak tegen Julian C. die is veroordeeld voor de moord op de achtjarige Jesse Dingemans... in een school in Hogerheide, wordt heropend. Het gerechtshof in Arnhem vindt dat er een nieuw psychiatrisch onderzoek moet komen. Uiterlijk over drie maanden wil het hof de uitkomst van het onderzoek horen. De 26-jarige Julian C. werd twee jaar geleden door het Hof in Den Bosch veroordeeld tot levenslang. De Hoge Raad bepaalde later dat het Hof de verdachte had moeten wijzen op de risico's die hij liep... door bij het hoger beroep geen advocaat te nemen. De automobilist die begin deze maand inreed op de kaartverkoper van de veerpont in wijk bij Duurstede is opgepakt. De man van 55 was op 3 augustus de pont opgereden en vertelde dat hij geen 1,80 euro bij zich had. De kaartverkoper wilde hem wel overzetten als hij een onderpand gaf en geld zou gaan pinnen. Maar de man weigerde de transactie, gaf gas en schepte de kaartverkoper. Die raakte lichtgewond aan zijn arm. Het weer, vanmiddag en vanavond veel regen. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgenochtend is er regen, morgenmiddag wordt het droger. Dit was het NOS Joen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu Zomerse 50. Welkom bij de jubileumeditie van de Zomerse 50. Vandaag hoor je voor het tiende achtereenvolgende jaar de 50 grootste zomerhits aller tijden. Dit was de top 3 van 2009.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 Dit is de Zomerse 50. Dit is de Zomerse 50. 44. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Nieuw in de Zomerse 50. 43. Greetings, loved ones. Let's take a journey. you representing California. Porsche 50. Non-stop. 42. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de beken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang. Het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dan dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vleuren? Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen heb s'nachts al lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot en op zee is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde Maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. de nummers 50 tot en met 41. 50. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz.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 47. daar stiekem tussenuit. Een luchtweg naar een vuur. Ik neem Spanje als besluit. Laat uw schepen achter. 44. begon zo wat in mij. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. 41. Elke zomer de 50 grootste zomerhits aller tijden. Dit is de Zomerse 50. Welkom bij de Zomerse 50.